Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De astronauten van het internationale ruimtestation ISS komen terug naar aarde. Iemand van de bemanning is ziek. Om wie het gaat en wat hij heeft wil de NASA vanwege de privacy niet zeggen. Aan boord zijn twee Amerikanen, een Japanner en een Rus. De crew zit al sinds augustus in het ruimtestation en zou daar eigenlijk nog tot mei blijven. We hebben het afgelopen jaar meer geld uitgegeven in de horeca, blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank komt dat doordat de koopkracht omhoog is gegaan. Ook komen er meer dagjes mensen. De verwachting is dat mensen ook in 2026 meer geld uitgeven aan de horeca, onder meer door de verhoging van de BTW op hotelovernachtingen. Ook gaan de lonen van horecapersoneel minder hard omhoog. Het dak van een transportbedrijf in Tilburg dat gisteren door de sneeuw inzakte... is vanavond ingestort. Er was al niemand meer in het pand... omdat er sinds gisteren al niemand meer bij mocht komen. In Nederland zijn het voorzorggebouwen gesloten door het winterweer. Op veel plekken in Brabant, maar ook in Emmen, Zoetermeer en Baarn. En in Amsterdam mogen kinderen op de basisschool al een tijdje gratis met het OV. En de gemeente is tevreden over die proef. Zeker 20.000 kinderen maken er nu gebruik van en het worden er steeds meer, zei de wethouder tijdens de vergadering. De gemeente probeert met een reclamecampagne zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De proef duurt nog een jaar. Wat er daarna gebeurt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen over het land. In het noorden gaat het over in sneeuw. Er kan daar 5 tot 15 centimeter vallen. Ook morgen regen en sneeuw en een harde oostenwind. Het wordt min 1 in het noorden tot 4 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op Slam. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. Francisco. X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just. yourself então, up. what you Por esse mesmo. until the morning light. no collars. We in Miami and we ballin'. She let dollar pull up, cause we mobbin'. Every time I'm in the city, we be locked in. Ay, locked in. Ball Harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, free up, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Live. 3 a.m., we like four bottles in. 4 a.m., and I know which girls I'm taking home. down to just spend. Make our own, we don't follow the trends. Hundred bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips, more time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private plane, we just flown